uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Kamerleden zijn geschrokken van het Turkse uitreisverbod. Ze willen dat het kabinet zoveel mogelijk doet om Turkse Nederlanders te helpen... die Turkije niet uit mogen. Volgens bronnen van de NOS mogen zeker tien en mogelijk 100 mensen Turkije niet verlaten... omdat ze kritisch zijn over president Erdogan. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft contact met Turkse Nederlanders... die problemen hebben om naar Nederland te komen... maar wil niet zeggen hoeveel het er zijn... Het Turkse ministerie heeft contact opgenomen met Turkije over het uitreisverbod. Tijdens de eerste echte week van de onderhandelingen over een nieuw kabinet zijn zo'n acht onderwerpen besproken. Dat zegt informateur Schippers. Ze houdt vanaf nu elke week een gesprek met de pers. De fractieleiders van VVD, CDA, D66 en GroenLinks hebben onder meer gepraat over globalisering, klimaat en de arbeidsmarkt. Schippers noemde de onderhandelingen een intensief proces. Vanavond praat ze koning Willem-Alexander bij over de afgelopen week. Maandag gaan de gesprekken weer verder. De voorzitter van de inlichtingencommissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft zich tijdelijk teruggetrokken uit het onderzoek naar bemoeienis van Rusland bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen. De republikein Devin Nunes lag al weken onder vuur omdat hij vertrouwelijke informatie zou hebben gedeeld met iemand in het Witte Huis zonder andere commissieleden in te lichten. Democratische politici vonden dat Nunes geen onafhankelijk onderzoek kon doen... omdat hij in het overgangsteam zat van president Trump. Het weer, flink wat bewolking. Aan de kust klaart het wat vaker op en het koelt vannacht af naar 3 tot 8 graden. Morgen opnieuw veel wolken, maar ook af en toe zon bij maximaal 14 graden. Zaterdag iets zachter, ongeveer 15 graden dan.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 We zitten alweer in de maand april, dus dat schiet ook al lekker op. En dat betekent dat er ook weer een nieuw materiaal is. ja, ze, jongens die hebben al een aardige fan binnengehengeld. Jongens van Look, welkom bij deze Alternative FM. geen Thomas dit keer. ik had het over deze band waar je het, eh, net het, een van de nummers hebt eh, gehoord van Some Kind of Glimmer. Zo heet eh, dat, dat album. Album, een mini-album weer, van Loke. En die jongens die hebben dus Raymond van Klundert. En wie is dat? Dat is Kluun. Juist, die man. En ze hebben van de week even een tweet erop gezet. Lekker nummer jongens, dat Queen of Hearts. Nou, dat is niet dat nummer wat wij net hebben gedraaid. We hebben het tweede trackje van Some Kind of Glimmer gedraaid. Frings... En eh, er komt zo direct in het eh, volgende uur... Eh, ja, daar beginnen we dan mee met, het, met, het laatste, met de laatste track van, het, van de EP die hij gemaakt hebben. Die zij gemaakt hebben. Ze komen uit Zuid-Holland. Dat geldt ook voor de band van vanavond die wij in de studio hebben zitten. Jazekers. vier man sterk. Nou, eigenlijk twee dames sterk en twee heren sterk. Dus wat dat betreft is het gelijkelijk verdeeld over deze band. Het band heet Hers, zo eh, zeg ik, eh, moet ik het eh, zeggen. En ja, ze zijn nou goed een jaar onderweg. En ze hebben snode plannen om een EP op te gaan nemen. En een van de dames die is gelinkt aan Ariane Abberstein. Die hebben we hier meerdere malen hier, gehad. Dus wat dat er gaat, gaat dat helemaal goed komen. En natuurlijk zit er ook ontiegelijk veel muziek in. ook in deze Alternative FM. Eh, en daar beginnen we dan ook maar weer eh, verder mee met Annika. En dat nummer dat heet Long Shot. Luister niet naar mij. Luister naar niemand, want je houdt niet van hiaten. Je loopt het vol, maar dat maakt niemand blij. er wel De helft van je tekst irrelevant. En natuurlijk, je hebt wat te melden. Elk onderwerp weet je wel uit de melken, Maar dit is de man. kletsen is een straf. Het is onbeleefd, maar ik red me af, want je silver er kwam nog wat. <laughs> dat waren de mensen van de Soundabout. Eh, volgende week eh, bij ons in de studio. Eh, dat is een beetje ska-achtig werk. Nederlandstalig dat wel. Stoorzender hoorde je. En daarvoor hoorde je Annika met Longshot. Long Shot. dit nummer dat heet I'll Be On My Way. was er. Lakshmi, jazekers. Zij eh, is hier ooit geweest. Toen in de tijd dat ze bezig was eh, voor de Grote Prijs van Nederland. Eh, bij de categorie Singer-Songwriters. En twee weken terug, toen wij hier een aantal hardlopers in het dorp hadden... presenteerde zij dus in Sounds Haarlem haar album Lakshmi. En ik vind dit zo geweldig lekker nummer. I'll be on my way. Ik krijg er al een warme gloed van eerlijk gezegd. Maar goed, eh, daarvoor hoorden we dus eh, Stoorzender met eh, de Soundbout. Ik zeg, het nogmaals, volgende week dan krijgen we een paar blazers. Ik weet niet of Marcus dan tegen het plafond schiet. Denk het niet. Denk het niet, valt wel mee. Om Marcus tegen het plafond te krijgen, nou, daar is volgens mij veel meer voor nodig, denk ik. <laughs> Hij zit nog een beetje half te lachen. Eh, we zijn nog eh, flink bezig eh, met, met het een en ander om hier de boel klaar te stomen voor zo direct. Nu weer even muziek bij ons. Row Half Height met Pirates Deers. falling down the shallow path of being brave, or I will be forever calling from that oh so lonesome grave. And list me together roses, and I know I won't be saved when you hear of my overdoses that's when you know that I have caved. Consider all the love that you have been displayed. If you don't believe, then come hither to where I first have strayed. In this place where we're together, in this place where love is born, I'll be loving you forever. In this place where I am torn. Ja, dat is even om en om eh, draaien. Maar dat had alles eh, te maken met, eh, met wat aanstaande is. Want ze zijn er klaar voor. Als de laatste dingetjes nog eventjes gewisseld worden op de sociale media natuurlijk. Want ja, het is natuurlijk wel heel erg duidelijk dat sociale media tegenwoordig ook voor muzikanten zeer belangrijk is. Want het is een manier natuurlijk om even de aandacht eh, te vestigen op eh, het eh, feit dat vanavond de band in de, de, studio zit. Ze komen uit Den Haag. Dat heb ik me ook laten vertellen alle leden, denk ik. alle leden, ja. Er wordt instemmend geknikt. Dus we hebben gewoon een, een Haags band in de studio zitten. Dat is toch altijd wel heel erg bijzonder. Ehm, en ja, ze zijn een jaar bezig. Dus, dus ja, ik ga eens even kijken of, of ik al met de band even kan communiceren. <laughs> dus dat zou wel heel erg eh, fijn zijn. Hi. Ik ben, helemaal, ik ben er helemaal klaar voor. Je bent er helemaal klaar voor. Ehm, want eh, ja, dat is Roos die je nu hoort. Ja, zo, zo werkt dat. Ja, ik heb het wel eens eerder gezien hoor. Hoe eh, iemand, eh, dat was uh, op het circuit ooit. Die heeft die een keer, gooit hij een mobiel. Die werd echt in één keer zo uit de lucht geplukt. Oh, ja, dat is echt... Was toen de tijd een heel duur mobieltje. Maar die gozer die vangde, ving hem in. Dus in één keer haalde hem uit de lucht. En die zei van dankjewel. Ik gaf hem later terug. En Goed. Jochem deed het bijna na. Ja, ja Jochem deed het bijna na. Ehm, welkom. Jullie zijn Hers. Yes. Ja. Ehm, even over eh, jullie band, want jullie zijn een jaar eh, bezig nu inmiddels. Bijna een jaar. Ja. Hoe is de band even eh, bij elkaar gekomen? Ehm, nou, het is eigenlijk het idee van mij. En toen heb ik iedereen een beetje erbij gesprokkeld. Muzikantenbank of Facebook? Nee, of... Ehm, nou, dat is wel een heel leuk verhaal. Ja? Sophie, die, zit, die speelt toetsen. Dat is mijn vriendin. Ja. zit Nick zit bij mij in de klas. Ja. En Jochem is de, het vriendje van mijn beste vriendin. Dus het vriendje van je beste vriendin. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. allemaal bijeengekomen. Zo is het eh, bij elkaar eh, gekomen. Even over, ik, eh, ik weet een beetje, want ik heb wel wat materiaal gehoord. Het staat op Soundcloud. Dus voor de mensen die thuis zeggen, ja, waar kunnen we het toch vinden? Maar op Soundcloud is het dus te vinden. Yes. Ehm, het is een beetje jazzy funk. Moet ik het zo zien? Of is het een nou. afgeleide daarvan? Het is wel echt, het is wel echt pop. Ja. Beetje soulful. Dat bedoel ik, ja. ja die, kant, eh, die kant gaat het op soulful, <laughs> ja. Nou, we horen het eh, nu, want we gaan... Eh, want Marcus is er klaar voor, jullie zijn er klaar voor. Ik zou zeggen, wat is jullie eerste nummer waar jullie mee gaan beginnen? Worthwhile. All right. Yes. got problems. I got Eh, vingerknips eh, van eh, dit. Dat hadden wij dus vorige week met dit. Zal ik je zo uitleggen. Dus dat, dat was Ruud, die, die, was vorige week hier ook. Die heeft een nummer gespeeld. Ja, daar heb ik even jullie hulp bij nodig. Dus er stonden hier vier man sterk. Stonden dus uh, 2,5 minuut hun handen blauw te klappen bij dat nummer. Ja, dus dat, en er staat een filmpje van op Alternative FM muziekpagina. daar, daar, daar is hij op te vinden. Eh, dus het was wel leuk. Dus daar deed het mij even aan denken. Maar er is dan ook een eh, heel ja, een optimistisch, positief nummer eh, ingesteld. Nummer vind ik eerlijk gezegd, wat, wat je te vertellen had. Klopt dat ook een beetje, of niet? Ik verzijn niet zo. Is het een beetje positief gebracht nummer? Ja, het is heel positief. Het gaat ja. over ja, vriendschap, een bepaalde band, ja, dat, dat haalde ik, uh, eh, haalde ik er wel, eh, wel uit. Het is eh, niet oordelen over een ander. Het maakt niet uit wie je bent. blijven, precies. Ja, ja dat, dat, dat was, dat die, die, die, die, teksten, dat vond ik al... <laughs> ja, dat hebben wij nodig in deze wereld. Dus is dat denk ik ook de insteek van jullie bent Een beetje. Ja, daar gaat ook een beetje het volgende nummer over. Heel goed. Het volgende nummer gaat eigenlijk ehm, ja, over, een beetje over je eigen hoofd. Die af en toe een beetje soms te veel door kan draaien dat eigenlijk mogelijk is. En dat je gewoon bij jezelf moet blijven. Heel goed. Zelf, zelf wilt. Ja, laat het horen. My head. talk too much and I laugh too loud, and sometimes I don't even listen. I jump around, act like nobody's ever watching me. forget the things that I should remember. I might be a little bit crazy. I scream too loud, dance like nobody's. Ever. Eh, dat was het eerste blokje van twee. Ik geef jullie even eh, een eh, paar momenten even vrij af. Want dan gaan we zo dadelijk het tweede blokje doen van twee. Helemaal goed. Dankjewel. Ja, Goed, ze hebben er zin in. Uh, ja, wij ook natuurlijk. Want uh, nou, dat, nou, het is een beetje nog fris buiten. Maar het voorjaar hangt in de lucht. En die muziek is er dan ook wel naar, eerlijk gezegd. dat, dat doen we graag. Eh, eh, eh, we hadden het over de handclap en de, met de vingerknips van daarnet. Nou, vorige week hadden we Ruud hier in de studio zitten van Erasing Mountains. Hij heeft een nummer geschreven toen hij op, ja, midden in de nacht een beetje naar buiten zat te kijken naar de maan. En toen zag hij bij iemand, ja, zag hij vanuit zijn raam iemand anders ook nog eens een keer daarnaar zitten kijken. Van, van ja, we kijken naar een, een, een natuurverschijnsel en hij begon zich eigenlijk af te vragen waarom we eh, dat doen en waarom we hier zijn. En daar heeft hij dan dat nummer ook over geschreven. En dat nummer dat heet Why We're Here. pictures of the moon's eclipse in her white bathrobe in a dreamlike glow, and she doesn't notice me watching her hide implicitly. cast a shadow why we're here. This is why we're Lenia was dat met eh, Split Love. Daarvoor hoorde je trouwens eh, Ruud Hameling van het album eh, Why We Here. Nee, Erasing Mountains, ik moet het goed zeggen. En het nummer Why We Here staat daarop. En Split Love, dat komt ook van een echt album van Lenia. dat heet The Hatch. Dat is ook nog niet zo lang geleden, want dat is afgelopen maand is dat gepresenteerd. En dat van Ruud, dat is ietsje langer al, want dat is wel van februari al af. maar goed, het is nog redelijk vers. Want eh, we zitten tenslotte nog in de eerste week van april. Dus voor de een is het zes weken en voor de ander is het drie weken. Dus dat eh, is dan het, eh, het grote verhaal. Nou, zo geldt dat nog niet helemaal voor de, voor de band die klaar staat. helemaal gekomen vanuit Den Haag. Maar ja, ehm, ik, eh, wanneer schrijven jullie die nummers? Eh, zoals het weer eh, nu is? is dat nog een beetje aan jaargetijden gebonden? Omdat jullie redelijk positief ingestelde muziek maken? ja, nou, het, het, valt ook wel mee hoe positief deze muziek is. Ja. Dus nu, nu hebben we dan toevallig echt twee hele optimistische oh. nummers gehad. Dus het ligt wel een beetje eigenlijk aan mij. In welke sfeer ik een beetje ben. Ja. Want ik schrijf de songs. Jij schrijft de songs? En ehm, ja, die... die, die afgelopen twee songs waren heel positief. Maar er zitten ook echt wel wat, wat donkerdere... Ah, oké, dus eh, ben jij, laat ik het anders zeggen... omdat jij dan de song schrijft... ben je over het algemeen positief ingesteld? Of als mens zijnde? Ehm, ja. Ja, kijk, kijk. <laughs> ja, ja ik, was, ik was aan het nadenken. Ja, ja. Eh. Maar eh, dat ben je wel over het algemeen? Ja, over het algemeen ben ik een heel positief en optimistisch mens. Ja, dus, dus jou, eh, als jij naar eh, de wereld kijkt, dan, eh, dan, dan is hij nog niet zo, zo verkeerd eerlijk gezegd. Nee. Nee, zeer kijk. Ja, dan, dan, van, soms, de mensen die, die het wild tegenkomen, die komen je ook tegen. ik bedoel, zoals vandaag kom ik dan ook, ik ben ook een beetje van dat eh, een beetje zo ingesteld van je moet natuurlijk eh, het glas half vol eh, zien in plaats van half leeg. Om het dan maar zo, zo te zeggen. ik ben heel nieuwsgierig welke twee nummers jullie gaan laten horen. Yes, we gaan beginnen met Tree. Tree. roots from the ground, your strength from the dirt. Feel the top, the top of your body, unending branches, and there you are. This powerful being waiting all the time, seeing people walk by. Oh, you can wave, but you cannot run. You have to face everything that will come and fall flying away, and they will find their resting place. I know the wind can take you to another place, but if it could, would you race, fly, swim, run, or just having fun with with everything that the wind will bring? Turn to your own spot where it's safe, or won't you ever? dat, eh, dat, zijn, eh, dat zijn toch wel even weer eh, de... Nou, vrolijk wil ik niet zeggen, maar ook weer redelijk positief, of niet? Ja. ja. <laughs> nou, dat, is dat ook een beetje de, de, plannen die jullie hebben in de richting van een EP? Moet het, hebben jullie al materiaal voor eventueel? We, we, hebben zeker wel materiaal voor het EP. Ja? En ik vind ook wel, ik denk ook wel dat wij als centraal punt hebben vooral heel erg blijf bij jezelf, blijf wie je bent. Mhm. En dat, daar zit ook gewoon een heel stukje positiviteit bij. Ja. Dus ja, wat dat betreft wel. Oké. Eh, de, de, laatste die we nog even horen voor het eh, nieuws van 9 uur. Nou, weer even een lekkere positieve. Misschien is onze, is onze muziek toch heel erg positief. <laughs> Never felt so good. En het gaat eigenlijk over het, schrijven van een nummer. En ja. hebben van inspiratie. Yes. Yes. for another sun, waiting for the words to come to mind. Sometimes it will, sometimes it won't. Hoping for some lines to fit, searching for the best melodies. Sometimes they come, sometimes they don't. zeker. Eh, en als je denkt eh, van eh, we zijn van Nee hoor, we komen nog straks na 9 uur nog met twee nummers van deze leuke band uit Den Haag. Dank jullie wel. Ehm, we hebben iets opgeduikeld. ja, dat krijg je als je op een gegeven moment gaat zitten kijken ergens links en rechts. En dan kom je Crimson Ink tegen. Dat is een band hier uit Nederland. En ze hebben, lijkt het, filmmuziek geschreven. Cold Back heet het nummer. Let's celebrate life one more time. Let's make love underneath the oak tree. You will give your heart. I give you mine. zit eh, een beetje, eh, lijkt het wel een aftiteling eh, van, een, van een videoclip. Dat is wel heel erg grappig gevonden natuurlijk. van Crimson Ink. Ze komen uit Wijk bij Duurstede. Daar komen ze vandaan. En we hebben er nog eentje. You're My Woman van Ludovic. Tot aan het nieuws van 9 uur. you.